Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op de winterspelen heeft shorttracker Jens van het Woud zijn tweede gouden medaille gewonnen. Hij kwam in de finale van de 1500 meter als eerste over de finish. Donderdag werd van het Woud al olympisch kampioen op de 1000 meter. Eerder vandaag won schaatser Jenning de Bo een zilveren medaille op de 500 meter. Hij won ook al zilver op de 1000 meter. De Nederlander was opnieuw net wat langzamer dan zijn grote rivaal Jordan Stoltz uit de VS. De Oekraïense president Zelensky wil verkiezingen houden... als er twee maanden een bestand met Rusland van kracht is geweest. Dat heeft hij gezegd op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Vorige week zei hij verkiezingen te willen als er veiligheidsgaranties zijn. Oekraïne, Rusland en de VS praten volgende week verder in Genève. Of de vredesonderhandelingen deze keer tot een doorbraak leiden... is nog maar de vraag, zegt Zelensky. Volgens hem vraagt Amerika tot nu toe vooral concessies aan Oekraïne en niet aan Rusland. Zelensky hoopt dat Europa een grotere rol krijgt bij de gesprekken. Schiphol annuleert morgen een groot aantal vluchten vanwege de sneeuw. Hoeveel vluchten in totaal worden geschrapt is niet bekend... maar zeker is dat 150 vluchten van KLM niet doorgaan. Volgens de vliegmaatschappij gebeurt dat in overleg met de luchthaven. Zowel binnenkomende als vertrekkende vluchten gaan niet door. Door het preventief schrappen van de vluchten hoopt de vliegmaatschappij te voorkomen... dat mensen voor niets naar Schiphol komen. In de eredivisie heeft Ajax thuis ruim gewonnen van Fortuna Sittard. Het werd 4-1. Eerder vanavond won AZ van Excelsior. De ploeg uit Alkmaar versloeg de Rotterdammers met 2-1. En NAC Breda won uit van Heracles Almelo. Het werd 1-0 voor NAC. Het weer, er zijn opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar min 1 tot min 6 graden. Morgenochtend en aan het begin van de middag droog en zon.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 Get up. women. House, the radio show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mr. Kevistelli DJ. Kevistelli. And this is my house. I love you so much. to sound. me right now, like this, right now, like me right now, like this, right now, like me right now, like this, right now, like me right now, like this, right now, like me right now, like this, right now.